In 2018 kwamen vier kinderen in Os om toen zo'n elektrische bolderkar niet meer remde en onder een trein terecht kwam. Een enorme schok voor iedereen in de Brabantse stad. Ja, ik kan bijna niks zeggen. Het is zo groot verdriet hier in ons. Hoe heftig? Op een schaal van 1 tot 10 zou ik 11 zeggen. Want het is gewoon... Ja, weet je, het is iets dat je je amper kan voorstellen. En die kinderen zijn nog... Gaan, eh, nog hebben niks gezien van deze leven. Ik vind het een, catastrofe. Volgens het Openbaar Ministerie wisten de bedrijven dat er dingen mis waren met de stint... en hebben ze dat bewust verzwegen. Ze zouden hebben gezegd dat het ding aan alle regels voldeed... terwijl dat in het echt niet zo was. In de buurt van Kaapverdië is een schip met migranten ontdekt. Ze dobberden al een maand op zee rond, 38 mensen zijn gered, 60 zijn vermist en de kans is klein dat die levend worden teruggevonden. Het schip vertrok begin juli vanuit Senegal en werd door een vissersboot ontdekt, zegt correspondent Alice van Gelder. Die gaan dan naar de Canarische eilanden, hè, omdat dat natuurlijk Spaans eh, grondgebied is. Het is zo'n 1700 eh, kilometer eh, naar het noorden dus, hè, terwijl deze boot dus gevonden is, naar het oosten toe. Dus het was wel duidelijk dat ze heel erg van koers af waren. Deze route vanuit Afrika naar Europa is een van de dodelijkste. Vorig jaar kwamen er bij de oversteek meer dan 500 mensen om het leven. En het is Amerikaanse wetenschappers gelukt om met succes een nier van een varken in een mens te plaatsen. De nier doet al een maand lang zijn werk. Het ruimt afvalstoffen in het lichaam op en maakt urine. De man die de varkensnier heeft gekregen is hersendood. Hij heeft zijn lichaam aan de wetenschap geschonken. Wetenschappers noemen het een succes en denken dat ze in de toekomst iedereen kunnen helpen met organen van dieren. Het weer op steeds meer plekken bewolkt. Alleen langs de kust is het nog zonnig. Komende nacht klaart het weer op en komt het af naar zo'n 14 graden. Morgen aardig wat zon en flink warm tussen de 25 en 29 graden.